2 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten... naar aanleiding van de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een persverklaring voor het Witte Huis zei hij dat tal van staten en steden gefaald hebben om de orde te herstellen. Ondertussen waren de protesten bij het Witte Huis op de achtergrond hoorbaar. Trump zei dat hij alle middelen die op federaal niveau beschikbaar zijn zal inzetten... om de rellen, plunderingen en vernielingen te stoppen. De zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek... blijkt uit een nieuwe autopsie in opdracht van de familie. Volgens het rapport stierf hij als gevolg van de minutenlange druk in zijn nek en rug... door agenten in Minneapolis. De autoriteiten zeiden eerder dat Floyd niet overleden was door verstikking... maar door onder meer giftige stoffen en gezondheidsklachten. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer roept mensen op... die gistermiddag in Amsterdam meededen aan het drukke protest... om twee weken thuis te blijven. Op de Dam demonstreerden duizenden mensen tegen racisme en politiegeweld... naar aanleiding van de dood van George Floyd. Schuurmans, die als burgemeester ook voorzitter is... van de veiligheidsregio Kennemerland, zegt zich zorgen te maken... over het grote aantal mensen dat bij de protestactie was. Ze roept iedereen op die coronakrachten krijgt om zich te laten testen. In Suriname zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Dat heeft president Bouterse bekendgemaakt in een toespraak. Vanaf vandaag geldt tussen 6 uur s avonds en 6 uur s ochtends weer een uitgaansverbod. Ook mogen er niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen... en de binnenlandse luchtvaart is stilgelegd. Er werd al rekening gehouden met een aanscherping van de maatregelen... nadat er eerder vanavond vijf nieuwe coronagevallen waren gemeld. In totaal zijn er nu 28 bevestigde besmettingen in Suriname. Het dodental staat nogal altijd op 1. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 12. Later overdag is het zonnig en droog en er staat weinig wind. Het kan 28 graden worden. Woensdag iets koeler, met in het oosten kans op een regen- of onweersbui.